Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland heeft de nachtelijke beschietingen van de Oekraïnse steden opgevoerd. In het zuiden, noorden en het midden van het land zouden steden bestookt worden met raketten, zegt een Oekraïense functionaris. Onder meer Kiev en Kharkov zouden hevig beschoten worden. In Kharkov zouden ook woonwerken zijn geraakt, zeggen lokale functionarissen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een video op Facebook... dat de sancties die het Westen heeft ingesteld tegen Rusland niet genoeg helpen. Vanmorgen heeft Rusland beschietingen aangekondigd op Oekraïense militaire complexen. Zelensky vindt dat het Westen veel verder moet reageren op dergelijke aankondigingen... onder meer door nog meer sancties in te stellen. Er werken daar duizenden mensen, zei hij. Honderdduizenden wonen in de buurt. Dat is moord. Personeel dat werkt op militaire complexen in Oekraïne... <clears throat> excuus is opgeroepen morgen thuis te blijven. Amerika gelooft niet dat er een Russische aanval aankomt in of nabij de Oekraïnse havenstad Odessa. Dat zegt een hooggeplaatste bron binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen persbureau Reuters. De defensiemedewerker reageert daarmee op de waarschuwing van de Oekraïnse president Zelensky... dat president Poetin van plan is de haven van Odessa te bombarderen. Denemarken gaat een referendum houden over de vraag of het land op defensiegebied nauwer moet gaan samenwerken binnen de Europese Unie. Denemarken heeft al bijna 30 jaar een uitzonderingspositie, waardoor het niet meedoet met gezamenlijke Europese militaire missies, maar ook niet profiteert van de gezamenlijke inkoop en ontwikkeling van materieel. Het benefietconcert van Oekraïense en Russische muzici in het Amsterdamse Concertgebouw heeft vanavond ruim 100.000 euro opgebracht. Het bedrag gaat volledig naar de hulporganisaties achter Giro 555. Het concert trok ruim 2000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Later vandaag begint ook de landelijke actiedag van Giro 555.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 together. people search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen. told me just how to get there. But when I get there, I know. Cause I'm taking it. Where they should find love When in dark spaces Scared at night it will lighten up Just lighten up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 maar bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog in oog, je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht, hallo Je kwam dichterbij en je zei zo vreemd, maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit nog maar er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog je had me bij hallo Ik zag je staan en ik dacht kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo, hallo